Waterbalgemoed met het NMS Journaal. In Asmara, de hoofdstad van Eritrea, zijn volgens lokale diplomaten zeker drie raketten neergekomen. Die werden afgevuurd vanuit buurland Ethiopië. Onder meer de internationale luchthaven zou zijn geraakt. Rebellen in de opstandige Ethiopische regio Tigray hadden al gedreigd met aanvallen op Eritrea. Dat volgens hen de Ethiopische regering helpt met het onderdrukken van de opstand in Tigray. De rebellen eisen meer zelfstandigheid. Bij de strijd met het Ethiopische leger zijn honderden burgers gedood. Ook zijn veel mensen op de vlucht geslagen. In Amsterdam hebben afgelopen avond rond de duizend mensen gedemonstreerd op het Museumplein tegen de coronamaatregelen. De deelnemers vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. De gemeente zegt dat de politie de bijeenkomst voortijdig heeft beëindigd omdat niet iedereen zich aan de afstandsregels hield. De organisatie ontkent dat en zegt dat alleen op het einde iedereen is gemaand om afstand te houden. Tienduizenden aanhangers van de Amerikaanse president Trump hebben in Washington gedemonstreerd tegen de uitslag van de verkiezingen. Ze geloven net als Trump dat er is gefraudeerd, al is daarvoor geen bewijs. Ook in andere steden in Amerika waren pro-Trump protesten. Er waren ook tegendemonstraties aangekondigd, maar voor zover bekend zijn er geen confrontaties geweest tussen beide partijen. Vanwege de aangekondigde lockdown in Oostenrijk... was het afgelopen middag extra druk in veel winkels in de hoofdstad Wenen. Op foto's is te zien dat er lange rijen staan... bij onder meer schoenenwinkels en elektronicazaken. Vanaf dinsdag mogen mensen alleen de straat nog op als dat noodzakelijk is. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht. De lockdown in Oostenrijk duurt zeker drie weken. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vannacht.